uur. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Californië woedt op dit moment... een van de grootste natuurbranden sinds bijna 90 jaar. De zogenoemde Dixie Fire brak half juli uit... en heeft nu in totaal ruim 400 huizen en bedrijfspanden verwoest. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Vijf mensen worden vermist. Een gebied groter dan de provincie Utrecht is afgebrand. Ook Italië en Griekenland worden op dit moment geteisterd door natuurbranden. In de Italiaanse badplaats Campo Marino Lido zijn zeker 400 mensen geëvacueerd. Onder de evacuees zijn ook hotel- en campinggasten. In Griekenland woeden natuurbranden op onder meer de Peloponnesos en op het eiland Evia ten noorden van Athene. Duizenden mensen daar zijn geëvacueerd. De Chinese webwinkel Alibaba heeft enkele medewerkers geschorst... na beschuldigingen van een vrouwelijke werknemer aan het adres van haar leidinggevende. Hij zou haar vorige maand tijdens een zakenreis hebben aangerand. Ze deed hier melding van, maar het bedrijf zou hier niks mee hebben gedaan. Haar verhaal lekte dit weekend uit via Chinese online kanalen. Volgens de topman van Alibaba zijn alle betrokken werknemers nu geschorst. Ook de medewerkers die niets met de melding deden. En vanaf morgen krijgen ruim 8 miljoen huishoudens een brief... waarmee ze twee gratis zelftests kunnen bestellen, schrijft de Telegraaf. Doel van de actie is om testen laagdrempeliger te maken... vooral nu vakantiegangers terugkomen. Het ministerie van Volksgezondheid wil voorkomen dat, net als vorig jaar... de besmettingen en ziekenhuisopnames na de zomervakantie de pan uitreizen. Ook gevaccineerde mensen kunnen het virus nog steeds overdragen... zegt demissionair minister De Jonge tegen de krant. Het weer vanochtend op veel plekken regen. In de middag klaart het op. Alleen in het zuidoosten kans op pittige buien met hagel en onweer. blijft stevig waaien. tot 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.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 I'm trying trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. I hand. Take you to the <laughs> candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop.